omdat het vond dat de stof ten onrechte schadelijk afval werd genoemd in de uitzending. Volgens de raad werd het Amsterdamse granulietbedrijf in de uitzending... inderdaad van strafbare feiten beschuldigd door deskundigen... maar werd dit onvoldoende genuanceerd. De afname van de CO2-uitstoot in de Europese Unie sinds 1990 komt vooral door mensen met een laag inkomen, meldt Oxfam Novib in een rapport. Deze groep verminderde de uitstoot met 24 procent. De rijkste inwoners van de EU zijn juist, meer gaan uitstoten. Komt doordat ze vaker de auto of het vliegtuig pakken. Blijkt uit openbare data die Oxfam heeft onderzocht. De organisatie roept de rijkste groep EU-burgers op... de komende 10 jaar het verbruik van CO2 met 90 procent te verminderen. Taxibedrijf Uber stopt met de eigen ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Het bedrijf hevelt dit over naar een andere onderneming, genaamd Aurora, dat sinds drie jaar bestaat. Ook investeert Uber 400 miljoen dollar in het jonge bedrijf. In ruil daarvoor krijgt het een kwart van de aandelen. Uber begon vijf jaar geleden met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's via een dochteronderneming. De projecten kampen al langer met problemen. Zo werd de testfase enige tijd stilgelegd... nadat een zelfrijdende Uber een dodelijk ongeluk veroorzaakte. President Lukashenko is niet welkom op de Olympische Spelen van Tokio. Dat heeft de voorzitter van het IOC bekendgemaakt. De president van Wit-Rusland is geschorst van alle Olympische activiteiten. Veel atleten uit het land hadden het IOC om maatregelen gevraagd... Lukashenko is al 23 jaar voorzitter van het Nationaal Olympisch Comité van zijn land. Het weer, opklaringen en een paar graden vorst. Ook is er kans op gladheid en mist. Morgen droog en wat zon en een graad of drie.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 The clouds of joy come drowning. We're crying in the rain. Cause everybody dancing looks like a superstar. The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want my number, my six job when you're in town. grootste kersthits hoor je op ZFM.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 Rockstar life. money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe what she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm a star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, finish dogs, and expose, hey was 15, I took codeine with my dog, ayy. Did it Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, ayy. Shit is so risky, I gotta be gifted, he blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty, I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change, uh, I'm never gonna go against the grain. I'm uh, never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name can't be no sucker ain't hating on no one. I wish everybody could pay. Cause we can't up every day. Getting hot talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh.